4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het boerenprotest bij het RIVM-kantoor in Beeldhoven vanmorgen... mogen geen trekkers worden gebruikt. Dat heeft de veiligheidsregio Utrecht bepaald. Actiegroep Farmers Defence Force wil demonstreren tegen de stikstofmaatregel... om minder eiwit in veevoer toe te staan. Volgens de veiligheidsregio is het risico te groot... dat er te veel landbouwvoertuigen op het protest afkomen... En dat zou gevaarlijke verkeerssituaties kunnen opleveren... of kunnen leiden tot wanordelijkheden. Het verbod op protesteren met trekkers geldt voor de hele provincie Utrecht. De Zeelse politiek wil geen referendum over het steunpakket dat de provincie krijgt. Dat meldt Omroep Zeeland. In ruil voor het mislopen van de marinierskazerne krijgt Zeeland een beveiligde rechtbank, een gevangenis en snellere treinen naar de Randstad. De stichting Zeeland Tolvrij vroeg om een referendum over het steunpakket... waarbij de Zeeuwen zich dan ook kunnen uitspreken voor een tolvrije Westerschelde-tunnel. Maar de Zeelse politieke partijen vinden dat een tolvrije tunnel losstaat van het compensatiepakket. Ook denken ze dat de Zeelse economie door het pakket zal groeien. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is vorige week bijna verdubbeld naar 987. Ook besmetten dragers van het virus nu meer andere mensen dan de afgelopen periode. Het RIVM noemt de weekcijfers een wake-up call... en zegt dat Nederlanders zich beter aan de coronamaatregelen moeten houden. De provincie Zuid-Holland wil alle 30 damherten in de gemeente De Hoekse Waard laten afschieten. De herten veroorzaken gevaarlijke situaties in het verkeer, zegt de provincie. De dieren zijn 20 jaar geleden ergens ontsnapt en het is niet bekend wie de eigenaar was. Sindsdien hebben ze meerdere auto-ongelukken veroorzaakt. Vooralsnog alleen met materiële schade. De provincie verwacht dat het aantal ongelukken verder zal toenemen als er niks gebeurt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon en stapelwolken. In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat een korte file op de A7 van Zaanstad naar Horen voor de afrit Weidewormer. Door een ongeluk is die afrit dicht en dat kost je 5 minuten extra reistijd.